uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie komt dit jaar bijna 1400 mensen tekort. Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3 Naar verwachting is de bezetting over drie jaar weer op sterkte... als duizenden nieuwe agenten zijn opgeleid. Dat blijkt uit cijfers die de nationale politie op verzoek van de NOS... en de regionale omroepen heeft vrijgegeven. Politici in Groningen willen dat het kabinet het besluit terugdraait om extra gas omhoog te halen. Provinciale staten en de gemeenteraad van Groningen willen ook dat wettelijk wordt vastgelegd wanneer de gaskraan definitief dicht gaat. Vorige week werd bekend dat er meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht. Veel mensen begonnen vorig jaar een onderneming, ondanks corona. Volgens de Kamer van Koophandel kwamen er 250.000 ondernemingen bij... vooral in de zorg, bouw en logistiek. Bijna 133.000 ondernemers stopten met hun bedrijf. Opvallend was dat het aantal land- en tuinbouwers dat zich uitschreef erg hoog was, zegt de KVK. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken werkt voorlopig vanuit huis, want hij heeft corona. Op Twitter schrijft hij dat hij geen klachten heeft. Hij werd eerder op de dag uit voorzorg al in quarantaine gezet... na een positieve zelftest van een van zijn kinderen. De Amerikaanse zangeres Ronnie Spector is overleden. Ze werd beroemd als voorvrouw van de meidengroep The Ronettes... die populair was in de jaren 60. Hun grootste hit was het nummer Be My Baby. Nadat de groep uit elkaar was gegaan... trouwde ze met de producer Phil Spector. Een paar jaar later ging ze bij hem weg omdat hij haar mishandelde. Ze probeerde daarna nog eens met de Ronettes in een andere samenstelling... maar kon het succes niet meer evenaren. Later ging ze solo verder. Ronnie Spector overleed aan de gevolgen van kanker en was 78 jaar. Het weer, het KNMI waarschuwt voor dichte mist in een groot deel van het land, behalve voor het oosten. Het wordt 4 tot 8 graden. In het noorden straks de grootste kans op zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A8 richting Zandam Voor knooppunt Zandam 3 kilometer op de N207...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 Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3 Naar verwachting is de bezetting over drie jaar weer op sterkte... als duizenden nieuwe agenten zijn opgeleid. Politici in Groningen willen dat het kabinet het besluit terugdraait om extra gas omhoog te halen. Provinciale staten en de gemeenteraad van Groningen willen ook dat wettelijk wordt vastgelegd wanneer de gaskraan definitief dichtgaat. Op straat in Rotterdam is gisteravond een man van 22 doodgestoken. Dader of daders gingen er vandoor in een auto en zijn nog niet gepakt.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 Six on, oh. Oh, Sheila, you know I want to be the only one you let the others be Cause with you is where I got to be yeah. Oh, baby, understand That I want to be the only man mm.